Robert Baltus met het NOS Journaal. Het is niet gelukt een slaapplek te vinden voor zo'n 300 van de ongeveer 450 asielzoekers op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze mensen zullen dus buiten moeten overnachten, zonder tent, onder een luifel. De minimumtemperatuur wordt 11 graden. Ook vandaag stonden weer honderden mensen in de rij. Sommige van hen waren er voor het eerst. Maar er waren ook mensen die afgelopen nacht wel in een noodopvang terecht konden. Voor zo'n 150 mensen is voor komende nacht onderdak gevonden. Een ongeluk met een vrachtwagen in Nieuw-Beierland heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De vrachtwagen van een Spaans vervoersbedrijf reed aan het begin van de avond van de Zuidzijdse dijk en kwam terecht in een buurtfeest. Volgens de politie was het druk en zagen veel mensen het gebeuren. De gemeente Hoekse Waard heeft opvang voor hen geregeld. De toedracht van het ongeval in nieuw beierland wordt nog onderzocht. De Spaanse vrachtwagenchauffeur is ongedeerd en aangehouden. Servië en Kosovo hebben hun ruzie over grensdocumenten bijgelegd, meldt EU-buitenlandchef Borrell. Dat betekent dat mensen die de grens oversteken geen documenten nodig hebben. Kosovo werd in 2008 onafhankelijk van Servië, maar Servië erkent die onafhankelijkheid niet. De opbrengst van zonnepanelen is deze zomer 40% hoger dan in de zomer vorig jaar. Dat meldt de website energieopwek.nl. Doordat meer mensen zonnepanelen namen, werd er meer zonne-energie opgewekt... en de opbrengst steeg nog meer deze zomer... omdat er meer zonnestraling wordt gemeten dan anders. Voetbal Feyenoord is op dit moment koploper in de eredivisie. De Rotterdammers versloegen in de Kuip FCM met 4-0. Sparta was uit met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. Vitesse kwam tegen RKC Waalwijk moeizaam terug van een 2-0 achterstand. Het werd 2-2 en Heerenveen Fortuna Sittard werd 2-1.